3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Commissie wil dat alle Schengen-landen vanaf maandag de grenzen met elkaar openen. Volgens Eurocommissaris Johansson is de tijd daarvoor rijp... omdat het coronavirus steeds meer onder controle is... en de maatregelen overal bijna hetzelfde zijn. Veel Schengen-landen openen maandag hun onderlinge grenzen al... maar bijvoorbeeld Spanje en Portugal kiezen voor 30 juni. De Europese Commissie kan lidstaten niet dwingen om de grenzen te openen. Op het Malieveld in Den Haag is de demonstratie bezig van kermisexploitanten... een stuk later dan gepland. De exploitanten willen eerder dan 1 september weer aan de slag. Zo niet, dan dreigen de kermissen te verdwijnen, stellen ze. Op het Malieveld staan 80 tot 100 kermiswagens, veel meer dan de gemeente en natuurmonumenten eigenlijk wilden. De demonstranten hebben t-shirts aan met erop de tekst anderhalve meter van de afgrond. Minister De Jonge zei tegen de actievoerders dat het kabinet welwillend staat tegenover de wens van exploitanten om kermissen eerder toe te staan. De GGD heeft vanmiddag de honderdduizendste afspraak gemaakt voor een coronatest via de speciale hulplijn die vorige week maandag werd geopend. Volgens de GGD is 0800 1202 inmiddels goed bereikbaar na de opstartproblemen op de eerste dag. Wel vindt GGD-directeur Sjaak de Gouw dat het nog te lang duurt voordat de testuitslag komt. Hij streeft naar een uitslag binnen 24 uur, maar meestal duurt het tot 48 uur. Sinds gisteren zijn twee nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Daarmee komt het dodental op 6044. Drie coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis... en er zijn 164 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het weer. In het zuiden nog wat regen. Verder overwegend droog. Lokaal kan de zon even doorbreken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen wordt het warmer met 24 tot ruim 28 graden. Zaterdag blijft zomers warm. Vooral in het noordoosten kan het later op de dag flink gaan regenen of onweren. Zondag is het met 23 graden weer iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag.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 Als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?